Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De terreurdreiging Cambriels melden verschillende buitenlandse persbureaus. De Nederlandse politie wil dat niet bevestigen of ontkennen. De tip over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band Alalas in Rotterdam werd erop afgelast. In de buurt werd een Spaanse bestelwagen gevonden met onder meer enkele gasflessen erin. De bestuurder wordt gehoord. De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen met een medisch transportvliegtuig naar Antwerpen en zijn vandaar per ambulance verder vervoerd. Het gaat om een vrouw uit Dedemsvaart en een meisje van 16 uit Ommen. De derde Nederlandse gewonde, een man uit Dedemsvaart, werd eerder deze week al uit het ziekenhuis in Spanje ontslagen. Verschillende supermarkten hebben gisteren wafels uit de schappen gehaald omdat er fipronil in zit, schrijft het AD. Het gaat om ketens van de Superunie zoals Plus, Deen, Coop en MT. Op aandringen van de fabrikant verkopen ze geen mini-eierwafels en sneeuwwafels van het eigen merk meer. Mogelijk worden ook andere eierproducten uit de schappen gehaald. Tegen een Limburgse koster is een celstraf geëist wegens ontucht met een minderjarig meisje. Het OM eist 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De 64-jarige koster van de protestantse gemeente Geleenbeek-Urmond zou het meisje, naar verluidt een familielid, ruim een half jaar hebben misbruikt. Er worden steeds minder zondagskinderen geboren, blijkt uit cijfers van het CBS. Iets meer dan 11% van de kinderen wordt op een zondag geboren, tegenover bijna 16% op vrijdag. Vroeger was dat gelijker verdeeld, maar tegenwoordig bevallen meer vrouwen in het ziekenhuis en worden geboortes ook steeds vaker gepland. Het weer, eerst veel bewolking met lokaal kans op een bui.